Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Defensieministers van NAVO-landen komen vanochtend samen in Brussel. Correspondent Kizia Hekster vertelt dat ze het onder meer gaan hebben... over de Russische drones die de laatste tijd op veel plekken opduiken. De NAVO-verdediging van het luchtruim is afgelopen weken behoorlijk op de proef gesteld. We hebben gezien dat drones neergeschoten zijn met gevechtsvliegtuigen. Daarvan wordt gezegd dat is op de lange termijn niet houdbaar, want veel te duur. Er moet veel meer geïnvesteerd worden in andere manieren om die drones te stoppen. En daar gaan ze het dus over hebben. Het zal ook gaan over hulp voor Oekraïne. Politieke partij Ja21 heeft stilletjes de verkiezingsplannen aangepast. Er zijn twee versies, ontdekte Nieuwsuur. Het programma zoals het online staat... en de plannen die zijn ingeleverd bij het CPB om ze te laten doorrekenen. Onder meer bij vliegbelasting, bouwplannen en de publieke omroep staan verschillende dingen... waardoor de plannen er bij het CPB gunstiger uitkomen. De directie en de eigenaren van cryptobedrijf Bitvavo... konden jarenlang bij de persoonlijke gegevens en rekeningen van klanten. Dat schrijft het FD. Dat is tegen de privacyregels. Alleen de klantenservice en medewerkers die betrokken zijn bij witwascontrole... mogen toegang hebben tot data van klanten. Bitvavo zegt dat het zo geregeld was... omdat de directie meehielp met de klantenservice. En de voetbalsters van FC Twente mogen vanavond weer aan de bak. Ze spelen hun tweede duel in de Champions League tegen Leuven. Twente is het toernooi prima begonnen... met een verrassende 1-1 tegen topploeg Chelsea. Sportverslaggever Jan Kees van der Kun denkt dat er vanavond misschien wel meer in zit. Leuven zou je toch zeggen, op papier zou dat moeten kunnen. Althans, ze krijgen hierna nog veel sterkere tegenstanders. Maar ja, Leuven is ook begonnen met een verrassend gelijkspel tegen Paris FC. En Leuven is een ploeg met heel wat Nederlandse inbreng. Dat maakt het natuurlijk ook nog interessant, die wedstrijd. En vanavond om 9 uur begint die. Krijg je het weer nog een druilerige dag met veel grijs en soms regen of motregen. Het wordt vanmiddag een graad of 15. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Een autobrand op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... levert 20 minuten vertraging op tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Er staat 8 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. verkeer richting Den Haag rijdt om via Sassenheim en Wassenaar. Onder andere A44. Dan de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Badhoevedorp en Amstelveen Stadshart.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 geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. In players Some say that we are pawns But we've been making money since the day that we were born Got some slow down Cause we're low down Run around in circles Live a life of solitude we find ourselves a partner, someone to relate to, then we'll slow down before we fall down.